Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn er 94 nieuwe coronadoden gemeld bij het RIVM. Dat zijn er iets minder dan gisteren, toen waren het er 98. Het officiële dodental staat nu op 4987. Het werkelijke aantal ligt een stuk hoger omdat lang niet iedereen wordt getest. Het aantal ziekenhuisopnames steeg het afgelopen etmaal met 97. Dat is meer dan gisteren, toen waren het er 85. De patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden of opgenomen in het ziekenhuis, omdat er vertraging zit in de cijfers. De politie heeft vanochtend een inval gedaan in een woning in het centrum van Tilburg. Bij de actie, waarbij ook een hoogwerker werd ingezet, zijn vier mensen aangehouden. Een vijfde verdachte is op de vlucht. De politie was getipt dat in het huis drugs zouden worden verhandeld. Gisteravond al besloot een aantal agenten om de woning onopvallend in de gaten te houden. Of er daadwerkelijk in drugs werd gehandeld is nog, is nog onduidelijk. In het huis zijn wel sporen van drugs aangetroffen. FC Utrecht en Feyenoord willen de bekerfinale nog altijd spelen. Al was het alleen maar om het prestige, zeggen de clubs. Feyenoord, dat vorige week van de KNVB het Europese ticket voor de bekerwinnaar kreeg toegewezen... benadrukt wel dat de uitslag van die wedstrijd geen invloed mag hebben op de verdeling van de Europese tickets. Oorspronkelijk zou de bekerfinale op 19 april worden gespeeld. Daarna hoopte de KNVB het duel op 12 juli te kunnen inhalen... maar door de verlengde coronamaatregelen is er een streep gezet door het evenement. De EK wielrennen op de weg zijn met een jaar uitgesteld. De Europese titelstrijd in de Italiaanse plaats Trentino zou plaatsvinden van 9 tot en met 13 september. Maar vanwege de coronapandemie verhuist het evenement naar de eerste helft van september in 2021. Dat heeft de Europese Wielenbond, UEC, besloten in overleg met Italië.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 Nu 75 jaar geleden. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen. Juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen. Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij 75 jaar vrijheid.